ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Nationaal Oorlogsarchief blijft open. Minister Bruins ziet geen enkele reden om de dossiers weer offline te halen... na de commotie van de afgelopen weken. In het archief zitten documenten van Nederlanders die samenwerkten met de Duitsers. En na het openen van dat archief op 2 januari... bleek dat er ook personen in te vinden waren van wie onduidelijk is... waarvan ze 80 jaar geleden zijn beschuldigd. En daarop zijn 25.000 namen weer verwijderd. En volgens minister Bruins hoort een oorlogsarchief gewoon open te blijven. Het is niet allemaal zwart en wit en goed en fout. En dit archief bevat een, een, een kaartenbak met, met namen van, van mensen die beschuldigd zijn, misschien wel valselijk beschuldigd zijn. Maar het archief zoals het is, hoort openbaar te zijn. Daar hoort het Nationaal Archief niet de mening over te hebben van die is goed of die is fout. Nee, zoals het is, hoort het nu openbaar te worden. En daar is het Nationaal Archief mee bezig. Piloten krijgen steeds vaker een valse waarschuwing in een cockpit. GPS-spoofing heet dat. En het gebeurt meestal bij conflictgebieden... en is bedoeld om vliegtuigen of drones van de vijand in de war te brengen. Maar ook de burgerluchtvaart komt erdoor in de problemen. Ook deze piloot kreeg een valse melding van zijn navigatiesysteem. Hol af, af, af. Wij wisten, er liggen geen bergen in de buurt. Dus het is een valse waarschuwing. Toch is het even onheimisch. Met z'n tweeën ga je meteen kijken van is er toch een kern van waarheid in deze waarschuwing? Want je wil het natuurlijk wel 100% zeker weten. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen deden vorig jaar duizend keer melding van spoelving. En een man uit Wales mag niet op een vuilnisbelt gaan zoeken naar een harde schijf met 8000 bitcoins daarop. Die gooide hij 12 jaar geleden per ongeluk weg. En hij probeert al jaren om toegang te krijgen tot de vuilstort waar hij denkt dat zijn bitcoins dus liggen, maar zonder succes. Hij stapte uiteindelijk naar de rechter, maar ook die verbiedt het nu. De man zegt dat het als een klap in zijn gezicht voelt. Want die 8000 bitcoins zouden nu zo'n 730 miljoen euro waard zijn. Gaan we nog naar het weer toe. Vanmiddag begint op de meeste plekken zonnig, maar vanuit het noorden komen er ook weer wat buitjes aan. Het is tussen de 2 en 6 graden.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 Hip she likes the reggae, she feel punk rock. Punk she likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Yeah a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. crazy. Ah. 6.9.